Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen. Het rechtsradicale Rassemblement National van Marine Le Pen... kreeg in de eerste ronde de afgelopen dag de meeste stemmen, blijkt uit een prognose. Linkse partijen riepen daarna hun achterban op om te protesteren bij het Place de la République in Parijs. Daar voegden zich ook enkele partijleiders bij de actie. In Lyon liep de betoging uit tot ongeregeldheden. Barricades werden opgeworpen en agenten werden bekogeld. Orkaan Barrel is in de loop van de avond uitgegroeid tot een orkaan van categorie 4, de op 1 na zwaarste rang. Nooit eerder bereikt een orkaan in de Atlantische Oceaan die categorie al zo vroeg in het jaar. In de loop van de dag bereikt Beryl de bovenwindse eilanden in het Caribisch gebied. Autoriteiten hebben inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op noodweer. Op Barbados wordt naast harde wind tot 15 centimeter regen verwacht. Nederlandse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius lijken niet direct in het pad van de orkaan te liggen. In Jeruzalem is een demonstratie uitgelopen op geweld. Afgelopen dag protesteerden enkele duizenden mannen tegen plannen om ook ultra-orthodoxe joden op te roepen voor het leger. Ze werden bij de oprichting van de staat Israël in 1948 vrijgesteld van dienstplicht, maar door de oorlog in Gaza staat die uitzondering onder druk. Het protest begon vreedzaam, maar later op de dag staken betogers vuren aan... werden auto's van politici belaagd en werden er spullen naar de politie gegooid. Meerdere agenten raakten gewond. Zeker vijf mensen zijn opgepakt. Het weer nagenoeg droog en een graad of 12. De komende dag af en toe zon en vooral in het noorden buien... met ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.